7 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse media is Abu Bakr al-Baghdadi... de leider van terreurgroep IS, omgekomen bij een militaire actie in Syrië. Het Witte Huis heeft alleen laten weten dat president Trump vanmiddag... Nederlandse tijd met groot nieuws komt. Baghdadi is de laatste jaren vaker doodverklaard... maar toch dook er steeds weer opnamen van hem op. Het verschil met eerdere keren is dat zijn dood nu ook zou zijn gemeld... door militaire bronnen in Amerika. Onder leiding van Baghdadi pleegde IS bloedige terreuraanslagen in Europa... en werden gevangenen gemarteld en onthoofd. Op de A325 bij Elst zijn twee mensen omgekomen... toen hun auto op zijn kop in een sloot terecht kwam. Hun identiteit is nog onbekend. De auto vloog uit de bocht bij een afrit. Drie dagen geleden raakte de bestuurder van een bestelbus gewond... bij een soortgelijk ongeluk op dezelfde plek. De brandweer van Californië heeft veel moeite om de natuurbranden in de Amerikaanse staat te bedwingen. In de buurt van San Francisco worden daarom zo'n 50.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Los Angeles woedt een grote brand. Bij ruim 2 miljoen Californiërs is voor de zekerheid de stroom afgesloten... omdat een van de branden waarschijnlijk is ontstaan door vonken van een stroomkabel. Ondanks de snelste kwalificatietijd start Max Verstappen bij de Grand Prix van Mexico... vandaag toch niet vanaf de eerste plaats. De jury heeft hem drie plekken teruggezet. In de laatste ronde van de kwalificatie vloog Valtteri Bottas vlak voor de finish uit de bocht. Daarna werd met gele vlaggen gezwaaid, wat betekent dat de coureurs snelheid moeten minderen. Verstappen deed dat niet. Vannacht is er een einde gekomen aan de zomertijd. De klok is om drie uur een uur teruggezet. De Europese Commissie stelde eerder voor het verzetten van de klok af te schaffen... maar daarover zijn de EU-landen het nog niet eens. Eind maart gaat de klok weer een uur vooruit. Het weer, vooral in Limburg regent het nog. Aan het einde van de ochtend wordt het overal droog. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui.